12 uur. Juri Stubenitski met het nos Op de eerste dag van het Kamerdebat over de regeringsverklaring... heeft de coalitie de nadruk gelegd op het belang van het nemen van moeilijke maatregelen. Premier Rutte zei dat iedereen de pijn zal voelen. PVV-leider Wilders vindt de gang van zaken rond de aanpassing van het regeerakkoord een blamage. En SP-leider Roemer zei dat de gebeurtenissen de politiek geen goed doen. De VVD kreeg onder meer aanmerkingen op het loslaten van de belofte... dat er niets zou veranderen aan die hypotheekrenteaftrek. En de PvdA kreeg kritiek op de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Rutte geeft de komende ochtend antwoord aan de Kamer. In een aantal Europese landen wordt vandaag gedemonstreerd tegen de bezuinigingen om uit de schuldencrisis te komen. Er zijn stakingen in onder meer België, Spanje, Portugal, Griekenland en Italië. In België hebben medewerkers van de spoorwegen het de afgelopen avond het werk neergelegd. De staking treft daar vooral Wallonië. In Spanje wordt gedemonstreerd in autofabrieken, het openbaar vervoer en op luchthavens. Er zijn honderden vluchten geannuleerd. Er worden korte stakingen verwacht in Griekenland en Italië. Frankrijk erkent de Syrische Nationale Coalitie als enige vertegenwoordiging van het Syrische volk. President Hollande ziet de coalitie als de toekomstige regering van een democratisch Syrië. Tot nu toe hebben naast Frankrijk alleen Saoedi-Arabië en vijf golfstaten de Syrische nationale coalitie erkend. De vrouw die ruim twee weken geleden werd gered toen ze op het spoor bij Vught zelfmoord wilde plegen, is alsnog overleden. De vrouw van 37 is in het ziekenhuis bezweken aan de verwondingen die ze had opgelopen.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 I'm star. 그런 감각적인 여자 Gangnam Style. is the end. Hold your breath and count to ten.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

can't say. You can't say.